uur. Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Cabaretier Joep van het Hek moest vanavond zijn voorstelling in Carré eerder stoppen. Volgens bezoekers had hij moeite met zijn geheugen. Hij had de voorstelling al een paar keer kort stilgelegd... en heeft daarna zelfs nog even met een draaiboek in de hand geprobeerd. Maar na een uur moest hij echt stoppen. Een medewerker van het theater zei dat de 69-jarige van het hek de hele dag al niet zo lekker was. Van het hek is bezig met zijn afscheidsvoorstelling. Die speelt hij tot eind mei in Carré. Miljoenen vapes met zoete smaakjes zijn door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit tegengehouden. Die controleerde 40 importeurs en voorkwam dat 1,7 miljoen vapes met een marktwaarde van 12 miljoen euro in Nederland op de markt kwamen. Op 1 januari ging een verkoopverbod voor vapes met een zoete smaak in. Alleen e-sigaretten met tabaksmaak mogen nog worden verkocht. Het Openbaar Ministerie wil dat een 28-jarige man... die het evenementenbedrijf IDT hackte, 15 maanden cel krijgt. Door de hek kwamen privégegevens van honderdduizenden festivalgangers, medewerkers en artiesten op straat te liggen. De man is, tot hij voor de rechter komt, nog verdachte en zegt dat hij alleen de computersystemen van IDT wilde testen. Het OM zegt dat hij het bedrijf had moeten waarschuwen dat hun systemen kwetsbaar waren en rekent dat de man zwaar aan. Online-iconen Appie Moussa en Stuntkabouter zullen samen met hun vriend Joost Klein optreden op het Songfestival in Malmö. Ze zijn al te zien in de videoclip en gaan nu dus ook onderdeel zijn van de Europa Pa Act. De twee moesten het lang geheim houden en maakten het bekend in de talkshow Sophie en Jeroen ik ga mee naar Zweden. Paul en pap, kijk me daar man. Eh, ik kijk het echt al heel mijn leven met mijn ouders, eh, met heel mijn gezin. Dus het is echt een ultieme eer dat ik samen met Joost dit mag doen. Het is echt fantastisch. Ja, dit is gewoon alsof je voor Nederland uitkomt in het elftal, soort van. Dat is, Eerlijk? Ja, kijk, 160 miljoen mensen naar in totaal wordt geschat. Ja, ja. Eh, dat is niet te bevatten.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 Tussen app en vloed. Twee uur lang heerlijke muziek bij ZFM Zandvoort. Gepresenteerd door Charles Duif. Dit is natuurlijk uur 2, luisteraars. Het volgende nummer is lekker lang. En dat geeft mij de tijd om even alleen een bakje koffie nog te tappen. Vindt u wel goed, hè? Ga ervan genieten. David Gates. met de Sweets Cloud and Rain. En nogmaals The Moody Blues, Never Comes a Day. I feel her gently sighing as the evening slips away. If only you knew what's inside. is Alison Krauss, Baby of Mine. Kraus was dat met Baby of Mine. Alles wat ik vanavond draai, draai ik speciaal voor jullie allemaal. Everything I do, I do it for you. Dit is Brian Adams. Ja, die had heel wat dames aan zijn lippen hangen. Brian Adams. Everything I do, I do it for you. Everything I do, I do it for you. Brian Adams. Hij stond in vuur en vlam, hè. Hij stond in vuur en vlam voor zijn publiek. En eh, ja, maar dat gold ook voor zijn collega Bruce Springsteen. Hij stond ook helemaal, helemaal in vuur en vlam. I'm on fire.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 Springsteen. Niet to blussen, die man. kwestie van even je ogen dicht doen en tot tien tellen. In Springfield, I Close My Eyes and Count to Ten. Ja, luisteraars, uh, leuk om te melden even... is dat ik hier morgenochtend om 8 uur weer zit. Dan ga ik eh, twee uur lang de week doorzagen. Het is woensdagmorgen. Dus dat betekent eh, halverwege de week, hè, zondag, maandag, dinsdag, woensdag is de helft. Ik ga hem doorzagen de week en dat doe ik met allemaal gouden ouwe... maar dan wat iets vlottere muziek natuurlijk. Maar ook cabaret. Om het half uur, zeg maar, dus half tien voor het eerst. Nee, wat zeg ik nou? Half negen voor het eerst cabaret en dan om half tien weer. En wat dat dan eh, gaat worden, een eh, cabaret, dat ga ik niet verklappen. U moet gewoon luisteren. Gewoon gezellig ontbijten met, uh, met Charles Duif. Duif zaagt de week door morgenochtend vanaf 8 uur. En mocht het regenen, dan heb ik een tip voor u. Dan zing je gewoon You and Me and Rain on the Roof. Dan neem je gewoon een, een, een schipje honing, een lepeltje honing. Net als de Love and Spoonful. You and me and rain on the roof Caught up in a summer shower Drying while it soaks the flowers Maybe we'll be caught for hours Waiting out Cabin away. dreamy conversation, sitting in the hay. Honey, how long was I laughing in the rain? With you, cause I didn't feel a drop till the thunder brought us to. the roof of tin. Pretty comfy feeling how the rain ain't leaking in. We can sit and dry just as long as it can pour. Cause the way it makes you look makes me hope it rains some more.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 saying I love you. I love you. There will be sad songs to make you cry. Love songs often do. Nou, ik weet niet of het zo is, luisteraars. Ik, ik, ik hoef maar zelden te huilen bij een liefdesliedje, hoor. Dat moet ik, eh, moet ik eerlijk bekennen. Eh, het nummer Days is bekend van de Kings. Maar Kirstie McCall heeft er ook een hele leuke uitvoering van eh, gemaakt. Een cover, zeg maar. Hè? Kirsty McCall met deze. Thank you for the days Those endless days, those sacred days you gave me I'm thinking of the days a single day, believe me I bless the light I bless the light that lights on you, believe me And though you're gone You're with me every single day today could be tomorrow. The night is long, it just brings sorrow. Let it wait. shines on you, believe me. And though you're gone, you're with me every single day, believe me. Kirsty McCall was that, but Thank You, Thank You for the Days. now.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

hebben er in Nederland, eh, luisteraars, een eh, platina stemmetje bij. Meisje van 15. Ze heet Emma Kok. Ze heeft een vreselijke ziekte eh, bij zich. Ja, ze overlijdt daar niet aan. Maar haar maag is verlamd, waardoor ze met een zonde haar voedsel tot zich moet nemen. Maar ze kan prachtig zingen en ze doet dat all over the world nou. Want ze toert met niemand minder dan André Rieu. Ik ga het mooie nummer laten horen. Emma Kok met Voilà. En dus ze treedt hierop op het Vrijthof in Maastricht. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi, parlez-moi à vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve Ce que je veux, c'est à des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis. Mais voilà mes messies, mes années peux Oui, mais voilà tout le bruit et tout le silence. Regardez-moi odez oh, moi ce qu'il reste. Regardez-moi, Avant que je me déteste. Crois vous dire que les lèvres de notre ne vous diront pas. Ces petites choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, voilà. 追梦。 Je ne je sais pas comment. Aimez-moi comme un ennemi qui se va pour toujours. Je veux quand même, parce que moi je sais pas, il me contours Voilà, Voilà, voilà, voilà que je suis. daar op dat kleine Vrijthof... zie je de grootste kerels, de grootste bonken, zeg maar... zie je in tranen eh, met het meisje. Want eh, ze heeft duidelijk iets in huis eh, van bijvoorbeeld Edie Piaf... die ook met haar chansons mensen kon beroeren. En dat kan dit meisje van 15 jaar al geweldig eh, om naar te luisteren en ook om naar te kijken. En uh, beeldschoon meisje. Jammer dat ze die ziekte bij zich heeft, maar ja, ze kan er toch kennelijk goed mee leven. Want ze kan ook de hele wereld eh, overtoeren met André Rieu. En dat heeft ze, wat mij betreft, volkomen verdiend. Want ze heeft een geweldige stem. Ik hoop dat u het met me eens bent. Nou, vast wel, hè? Ja, kan bijna niet anders. We gaan nog een nummer draaien van Brad. Dit is If. If a picture paints a thousand words, then why? heaven Gates. En hij eh, was de leadzanger van de groep Brad. En eh, ja, in de jaren, nou even kijken, de jaren 70 was hij eh, razend populair. Maar hij is nog altijd, en ondanks het feit dat hij natuurlijk veel ouder is geworden... heeft hij nog steeds een geweldige stem. David Gates, een fantastische zanger. Ik ben daar echt fan van. We gaan nog even van het vogeltje genieten, de Blackbird.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 Don't Forget to Remember Me. Eh, en dan gaat het om morgenochtend, want eh, dan kom ik met een heerlijk ontbijtshowtje voor u. Met uh, en Cabaret. Dit zijn de BG's om mij af te sluiten. Dank voor het luisteren allemaal weer. En een goede nachtkust toegewenst. Dag. I keep telling myself that it's true